En daardoor is het een vieze bende. Ook kunnen mensen niet snel vluchten als er een brand uitbreekt. De inspectie schrok zich kapot van wat ze zagen. Daar zitten mensen, nou ja, 160 mensen skieperen eh, op dat moment, uh, of 560 mensen bij de ID-locatie op, op, matjes, op dekens. Eh, overdag verblijven mensen in een porto cabin, omdat dat het enige kleine ruimte is om nog een beetje warm en droog te zitten. Die zitten daar op elkaar met, met, met kleine kinderen, baby erbij, die daar moeten slapen het is, een situatie die, eh, die schrijnend is. Nou, de GGD schrijft dat in een eh, rapport dat één vandaag heeft gezien. Bewoners slapen op vieze matrassen in wachtruimtes, afvalbakken zijn overvol en kleding kan niet gewassen worden. Er is een man opgepakt voor een brand in een kerk in Rotterdam over Schie. Gisteravond ging de boel in de fik. Het dak stortte in en er staan alleen nog maar een paar buitenmuren overeind. De kerk zat midden in een woonwijk. Ook deze buurman kwam vaak langs. Het is een trieste aanblik inderdaad, ja. ja. Het is heel naar wat mij betreft eh, eh, zou het herbouwd eh, moeten worden. want het is wel ook, denk ik, een, een gemeenschap met, ja, met een functie ook in, in de wijk. Door de brand moesten bewoners van vijf huizen gisteravond weg. Ze zijn op een andere plek opgevangen. De opgepakte man heeft zich op het politiebureau gemeld. Paniek om niets bij het eiland Gemeente in Zuid-Holland. Een boer had daar wielen uit het water zien steken en dacht dat er een vliegtuig gecrashed was. De veiligheidsregio sloeg meteen groot alarm. uiteindelijk bleek het geen vliegtuig, maar een omgekeerde aanhanger. Hoe dat ding in het water terecht gekomen is, geen idee. En een konijn in Nunspeet in Gelderland sliep vannacht in een politiecel. Agenten vonden het beestje langs de weg en brachten hem naar het politiebureau om op te warmen. Lang hoeft het konijn niet meer rond te lopen in de cel, want inmiddels heeft de eigenaar zich gemeld. Die komt het beestje weer ophalen. Het weer, op veel plekken is het nog steeds flink mistig. In het noorden schijnt er wat zon. In het zuiden is het strak bewolkt. Blijft wel droog vandaag, 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt Amstel ging het mis, er zijn drie rijstroken dicht. Vanaf afrit Volendam is de vertraging ongeveer 50 minuten. Er staat 8 kilometer file. Verder ook nog drukte elders, de A1 bijvoorbeeld Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knopend Watergaasmeer 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.